Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister moeten worden ingehaald die leerlingen vorige week door de lerarenstaking hebben gemist. De inspectie voor het onderwijs ziet erop toe dat dat ook echt gebeurt. Jonge mensen hebben recht op die uren en die hebben ze ook nodig, zegt Van Bijsterveld. Ze is niet van plan op te treden tegen scholen die ondanks de staking hun leraren doorbetalen. VVD en PVV zijn er kwaad over dat scholen dat doen. Van Bijsterveld is het daarmee eens, maar vindt het een zaak van de scholen zelf. Abdul Momand, de conciërge van een basisschool in Hazerswoude Rijndijk, wordt toch niet teruggestuurd naar Afghanistan. Dat heeft minister Leers besloten. Momand, die 15 jaar geleden naar Nederland kwam, moest van de IND het land uit. Zijn kinderen mochten wel blijven. Minister Leers heeft besloten gebruik te maken van zijn zogeheten discretionaire bevoegdheid om af te wijken van het beleid. Op basis daarvan krijgt Momand nu een verblijfsvergunning. In Vught is een leraar opgepakt voor het bezit van kinderporno. De man werd in november ook al gearresteerd omdat hij werd verdacht van het plegen van ontucht met een tiener. Tijdens het onderzoek bleek dat hij ook kinderporno op zijn computer had staan. De man van 33 werkt als leraar op een middelbare school in Den Bosch. De politie heeft geen aanwijzingen dat er leerlingen slachtoffer zijn geworden. Spullen van iemand afpakken in een online computerspel is diefstal. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De uitspraak is de uitkomst van een zaak waarin twee jongens een jongen van 13 bedreigden en mishandelden. Ze dwongen de 13-jarige in te loggen op het online computerspel RuneScape. En daar zijn virtuele masker en amulet achter te laten. Zo kon een van de twee andere jongens de virtuele spullen overnemen. Een van de twee jongens krijgt een werkstraf van 144 uur. De Hoge Raad vindt het virtuele masker en amulet een reële waarde hebben. Het weer blijft droog, minima vannacht van min 6 tot min 11. Morgen opnieuw zonnig met een stevige wind, middagtemperatuur min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Delft, voorknopend Ipenburg, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar dicht, wordt omgeleid via de A13. Op de A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 3. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen 7. A15 vanuit Europoort bij Spijkenisse 4. En de A27 naar Breda bij Lexmond 3 kilometer.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 I'm sexy and I know it. ZFM. cannot see the top unless you fly. And there's a morning, a proven ground There's an ocean of despair There are people living there They're unhappy each and every day But hell is not fashion So what you are trying to say Everybody takes us over. the new power generation. Welcome to the dawn. ZFM. ZFM. said, get, get, get on down. Said, get, get, get on down. Hey, everybody, take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line.